Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Amsterdamse korpschef Bursberg noemt het politieoptreden tegen krakers in Amsterdam niet professioneel, zei hij tegen de Amsterdamse tv-zender AT5. Op amateurbeelden is te zien hoe een agent met zijn wapenstok een paar keer inslaat op een groep mensen. Volgens Albersberg zijn er elementen te zien die niet of minder professioneel zijn. Burgemeester Van der Laan zei afgelopen week al dat de actie er niet goed uitziet. Amsterdamse politie arresteerde op 13 mei bijna 40 krakers in de Simon Stevinstraat. Volgens Alber Albersberg was het nodig dat de politie daarbij geweld gebruikte. Anita C., die wordt verdacht van het doden van haar baby's en Geleen, wordt nu ook vervolgd voor het verstoppen van de babylijkjes bij haar huis. C. werd vorig jaar vrijgesproken omdat volgens de rechter niet kon worden bewezen dat de baby's levend ter wereld waren gekomen. Daarom kon ook moord niet worden bewezen. Justitie is in beroep gegaan en wil Anita C. nu ook vervolgen voor het verstoppen van de lijkjes. De lichamen werden gevonden in haar tuin, in een bloempot en in een doos in het tuinhuisje. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend. Volgens deskundigen is C zwak begaafd en licht verminderd toerekeningsvatbaar. Behalve het hoogste gebouw ter wereld staat nu ook de allerhoogste woontoren in Dubai. Princess Tower is 413 meter hoog, telt 107 verdiepingen. De woontoren is opgenomen in het Guinness Book of World Records. Behalve appartementen huisvest de Princess Tower ook winkels, zwembaden, sauna's en sportcentra. De bouw begon in 2005. Princess Tower staat vlakbij de wolkenkrabber Khalifa. Dat is het hoogste gebouw ter wereld. Dan het weer. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht blijft het droog. Morgen bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt 17 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A73 tussen Nijmegen en Venlo.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 www.zfmzandvoort.nl haven't seen her inside. Sit tight, sit tight, it'll be all was such a nice boy, the quiet one with good intentions. He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with the promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Uh, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints at Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.